9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Bruins is niet bereid medicijnfabrikant Novartis... zes keer zoveel voor een middel tegen kanker te betalen. Hij steunt verzekeraars die aan ziekenhuizen hebben gevraagd... om het medicijn te produceren voor een veel lagere prijs. Bruins heeft dat gezegd na een gesprek met de fabrikant. Novartis is verhoogde onlangs de prijs voor een middel tegen een zeldzame vorm van kanker van 16.000 naar 90.000 euro per patiënt. Bruins vroeg tekst en uitleg aan de farmaceut, maar die heeft hem niet overtuigd. De oceanen warmen veel sneller op dan gedacht. Dat hebben Chinese en Amerikaanse wetenschappers berekend. Met nieuwe technieken bekeken ze de gegevens... die op zee door 4000 boeien worden verzameld. Daaruit bleek dat het water sterker is opgewarmd... dan tot nu toe was berekend. De opwarming van de oceanen heeft grote gevolgen, schrijven de wetenschappers. Zo sterven koraalriffen af en worden vispopulaties aangetast... wat weer gevolgen heeft voor de voedselvoorziening voor de mens. In Amsterdam is een overvaller gearresteerd door een agent die zich als postbode had verkleed. De vermomming was bedacht door het OM en de politie die een eind willen maken aan overvallen op pakketbezorgers. Sinds november zijn bezorgers overvallen die mobiele telefoons tegen betaling kwamen afleveren. Dat gebeurde ook bij de verklede agent, maar die overmeesterde zijn 18-jarige bedreiger. Later werd in de flat ook een handlanger van 16 opgepakt. Bij een botsing tussen een trein en een vrachtwagen in Leeuwarden... zijn vier mensen gewond geraakt, onder wie de machinist. De truckchauffeur kwam met de schrik vrij. De vrachtwagen vervoerde melkpoeder waarvan een deel op straat terecht kwam. Door het ongeluk rijden er de rest van de avond geen treinen... tussen Rijp en Leeuwarden. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Er kan nog een beetje regen vallen. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen eerst bewolkt met later weer regen.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 Neem je mee naar de zon, lijn op je kont, schat ik draai je om, om, om. Pot, pot, pot potra, otra, otra vez, die culo fue yo, ik ben obsessed. Que lo que, que lo que, aquí me teres, hambresa la niña. Calle bebé con el culo. papi chulo bakken aan mijn face. je ga niet dakken bij je papa uit de space. Ik wil dat je wakker met je body aan je waist. Hoe je die bakken van me druk is onbeleefd.